Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank geeft geen extra geld aan de Griekse banken. Dat heeft de ECB besloten in een telefonische vergadering. De noodkredieten zijn al meer dan een week bevroren. Griekse banken hadden gehoopt op een nieuwe geldinjectie van de ECB... zodat ze weer open kunnen. De banken in Griekenland zijn al een week dicht... omdat ze te weinig geld in kas hebben. Ook zijn steeds meer pinautomaten in het land leeg en blijven dat ook. Vanmiddag werd besloten dat ze zeker nog morgen en woensdag dicht blijven. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande zeggen dat de Griekse premier Tsipras nu met nieuwe voorstellen moet komen. Alleen dan kunnen de onderhandelingen over de Griekse schuldencrisis worden vlot getrokken. De Grieken kunnen volgens hen rekenen op de solidariteit van Europa, maar ze moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Er komt een nieuw landelijk smogalarm. In Nederland wordt nu gewaarschuwd als er 200 microgram fijnstof in de lucht zit. En dat moet volgens staatssecretaris Mansveld 70 microgram worden. Net zoals in België. Ze vindt dat mensen met aandoeningen aan de luchtwegen beter moeten worden gewaarschuwd voor smog. In Nederland hebben ruim een miljoen mensen soms last van de luchtwegen. Het RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen uitwerken. Het instituut ontwikkelt onder meer een smog-app... en daarmee moeten mensen makkelijk kunnen controleren hoe de luchtkwaliteit in hun buurt is. Actrice Bea Mulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun in de gevangenisserie Vrouwenvleugel en Rietje Brouwer in de comedy Samsam. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard door actrice Marjolein Keuning, een vriendin van Mulman. Bea Mulman overleed in een ziekenhuis. Ze had al enige tijd kanker en is 66 jaar geworden. Het weer, vanavond op de Wadden misschien wat regen. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het met een warme zuidoostenwind 25 tot 30 graden.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 En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM Cinema. een hele goede avond. Maandagavond, 9 uur geweest. Dus tijd voor CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik heb weer met veel plezier de muziek uitgezocht voor de komende twee uur. Eerste uur veel pop uit de film en het tweede uur natuurlijk wat meer romantische songs. Mooie songs, wat meer klassiek gericht werk. En we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is deze maand een hele nieuwe. We zitten net in juli, dus daar gaan we zo mee starten. En de hit van de maand is een hele mooie. Dat is het nummertje Jazzman. En dat wordt gezongen door Carol King. Daar komt ze. Carol King, doe je best, zou ik zeggen. Lift me one Jazzman, gezongen door Carole King van haar eh, album Wrap Around Joy. En ja, dit nummer is natuurlijk bekend vanwege de saxofoonsolo. En eh, ja, zij zingt over de jazzman en het effect wat de jazzman op haar heeft. En dat hebben we natuurlijk heel veel jazzmuzikanten als je helemaal losgaat. Het nummertje is tot nummer 2 gekomen in de Billboard Top 100. En wat ook grappig is, ooit in The Simpsons eh, heeft Lisa dit gespeeld. Dat, met haar vriend Bleeding, Gums Murphy die op saxofoon speelde. Carol King de hele maand juli, de hit van de maand. En dan zijn we toe aan de eh, eh, mooie muziek die gebruikt wordt in de reclames. En dat is nu Emma Louise met Jungle, Hennessy en Maurits. Ook gebruikt in een Australische tv-serie, gevangenisserie Wentworth. We fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. nog even iets rechtzetten, want dit was natuurlijk niet eh, uit eh, de NCMA, dus eh, H&M reclame, maar dit was van Yves Saint Laurent. Het volgende is uit de H&M reclame. Het is een heel bekend nummer. Dat is Strawberry Letter 23. een song geschreven door Shuggy Otis. En later ook nog een keer op een album gezet voor George Johnson, Brothers Johnson. En dat is een grote hit geworden, geproduceerd door Quincy Jones. Hoe kwam Brother Johnson nou aan dat lied? Hij had verkering met een van de nichtjes van uh, Shuki Otis. En vandaar dat ze dat eh, op de plaat hebben kunnen zetten. Eh, ga er even voor zitten. nummer, twee soulnummers achter elkaar. En dit is wel een heel, hele, hele fraaie. Brothers Johnson, Strawberry Letter. luistert naar CFN Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en de muziek, dat is Strawberry Letter 21. Fascinerende muziek, toch? Ik lees even waar het allemaal gebruikt is. Het is ook gebruikt in de film van Quentin Tarantino, Jackie Brown. Het is gebruikt in de tv-serie Sex Feet Under. Vijfde seizoen, negende aflevering. Niptuk, derde seizoen. En <clears throat> ook Yuna zong het in een reclamespot voor... Uh, Hennessy en H&M in het voorjaar een reclamespotje. Ja, dus niet, niet niks. Is ook een geweldig stuk muziek natuurlijk. Niet vergeten. Brother Johnson. Strawberry Letter 23. En eh, ja, ik zei het al, we hebben twee soulnummertjes. Uh, het wereldkampioenschap voor voetbal was de afgelopen week eh, Verenigde Staten kampioen geworden. En die had ook een grappige film, Band It Like Beckham. En daar draai ik een nummertje uit. En dat is ook weer een beetje soul. Curtis Mayfield, Going Up. destination. Though you may find from time to time complications. and take als, een soort ondersteuning voor de Black Top Panther beweging, eh, heb ik ooit eens gelezen. Eh, tijd voor een echte goede film. Deliverance, aanstaande woensdag. Eh, Canvas, film van John Borman met onder andere Burt Reynolds, John Voogd en Ned Beatty. Een groepje stadsbewoners besluit de rivier de Guadalupe-Wassie in moerassig Georgia af te kanoën. Nu het nog kan, de rivier wordt binnenkort afgesloten met een stuurdam. Vanaf de eerste ontmoeting met de achtergebleven bewoners een prachtige muzikaal duel tussen een stadsgitaar en een lokale banjo... worden de confrontaties met de lokale bevolking snel onvriendelijker. Een zinderende, spannende, perfect opgebouwde thriller. Uh, kijken dus, aanstaande woensdagavond. En hier is het stukje muziek wat erbij hoort. Dueling banjo's. van dat nummertje eigenlijk helemaal geen toestemming had gegeven. Dus ze had helemaal geen overleg gevoerd. Die heeft een rechtszaak aangespannen. En eh, die ook nog gewonnen. Dus hem uiteindelijk wel wat geld opgeleverd hebben. De muziek hier werd gespeeld door Erik Weisberg en Steve Mandel. Mooi nummertje. Eh.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 The wind is howling like this world keep it in. Heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. mooie muziek is het de muziek uit Little Miss Sunshine. Een film die, als je die nog niet gezien hebt, ook woensdag op de tv kan zien. De zevenjarige Olive Hoover heeft, leeft in een bijzonder gezin. Haar vader Richard is een mislukte mental coach met een soort zeven-stappenplan. Haar broer Dwayne weigert te praten. Haar oom Frank is homoseksueel en suicidaal. Haar grootvader Edwin is verslaafd aan cocaïne en haar moeder Cheryl begint ook langzamerhand door te draaien. Als Olaf te horen krijgt dat ze mee mag doen aan de finale van Little Miss Sunshine wedstrijd... besluit het gezin van Albuquerque naar Californië te reizen met hun oude Volkswagen bus. Stukje muziek uit deze film. Aanstaande woensdag 8 juli op RTL 8, half negen. Mis hem niet, zeer goed. grootvader Edwin eh, leert haar een dansje voor de eh, Miss Sunshine wedstrijd. En dat dansje dat doet ze op de muziek van het volgende nummer. Rick, Rick James. Abigail Breslin. Dat is het meisje wat eh, Olaf speelt in de film. De film is 2006. Dat kleine meisje is inmiddels groot geworden. En ik zag laatst een trailer waar ze, in een film, een film waar zij de hoofdrol in speelt. Die zou je eens moeten kijken op YouTube. Een trailer, als je zoekt op Abigail Breslin... dan wordt ze getraind als een moordenaar. Beroepsmoordenaar. Professional killer. Andere koek dan Little Miss Sunshine. Kleine kinderen worden groot, zou ik maar zeggen. Ja, een totaal andere film. Dat is de film, eens even kijken hoe die heet. Dat is Take This Waltz. En dat is het, het klikt direct tussen de 28-jarige Margot en Daniel. Wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Liefde op het eerste gezicht. Probleem is echter dat Margot al gelukkig getrouwd is met Lou. Een beroemde kookboekenschrijver. En als Margot er dan ook nog eens achterkomt dat Daniel tegenover hun woont... verliest ze de zekerheid over haar huidige relatie met Lou. Ook deze film kan je nog zien. Vrijdag 10 juli, eh, NPO 3 Tien uur begint hij. Mooie muziek bij. Onder andere The Buggles. Video Killed the Radio. ik zie Ik, die hou je goed van me. Dan gaan we een andere doen. Dan doe ik uit eh, Fifty Shades of Grey, Ellie Goulding. zo vaak gedraaid. Maar je weet het, het eerste uur van CFM Cinema draaien veel popmuziek. En inmiddels heb ik de betreffende track gevonden uit de film Take This Waltz. Video Kills the Radio Cat, The Buggles. de radio star. En als je het over deze film gaat, Take This Waltz... dan kan je natuurlijk niet om Leonard Cohen in, die ook dit nummer gezongen heeft. En eh, dat is ook onlangs nog gebruikt in eh, een spot van de NS.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 Nou, dan weet je het wel. Tijd voor cowboy muziek. tijd voor westerns. En dan heb ik vooral muziek over van Elmer Bernstein. The Magnificent Seven. Bernstein eh, was een Amerikaanse componist die vooral bekend werd eh, door zijn muziek voor de films. The Magnificent Seven, eh, Ten Commandments, The Man with the Golden Arm, To Kill a Mockingbird, Ghostbusters onder andere. In de jaren 50 was hij een van de slachtoffers van senator Joseph McCarthy... die acties tegen kunstenaars voerde met linkse sympathieën. Hij belandde op een grijze lijst zodat hij geen grote opdrachten meer kreeg. Maar hij heeft wel heel veel mooie muziek gemaakt. Bernstein was wel bevriend met Leonard Bernstein. Eh, ik zal nog wat muziek van hem draaien uit de film eh, eh, True Grit. Dat is dus niet de film van de gebroeders Koen. Dat is een, film, deze is veel ouder, uit 69, maar het verhaal is ongeveer hetzelfde. True Grit, komt die. versie met Glenn Campbell uit True Grit. One day, little girl, the sadness will leave your face as soon as you've won your fight to get justice done. Some days, little girl, you'll wonder what life's about, but others have known. Few battles are won alone, so you look around to find someone who's kind, someone who is fearless like you the pain of it will ease a bit when you find a man with true grit. One day you will rise and you won't believe your eyes. You wake up and see a world that is fine though summer seems far away. You'll find the sun. One is ook nog een keer verfilmd in 2010 door Etten en Joel Koen. En toen was de muziek geschreven door Carter Burwell bekend. Eh, deze versie is ook mooi, met in de hoofdrollen John Wayne. Het verhaal is ongeveer hetzelfde. gaat over een meisje die onder begeleiding van de US Marshal... Rooster Cockburn op, op zoek gaat naar de moordenaar van haar vader. Ik draai nog één soundtrack van Elmer Bernstein, The Shootist. Dit is een film uit 1976. John Wayne, Lauren Bacall en Ron Howard. J.B. Books is een oude revolverheld die ontdekt dat hij kanker heeft... en nog maar twee maanden te leven heeft. Hij besluit in een rustig dorpje een kamer te huren van Bond Rogers en haar zoon Killian. Om zo op zijn dood te kunnen wachten. De zoon vindt Books geweldig, maar Books vindt hem walgelijk. Books realiseert zich dan pijnlijk dat hij zal sterven. Dus besluit hij zijn pistolen nog één keer te gebruiken. luistert naar het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en ik hoop dat je het tweede uur er ook weer bij bent. We hebben nog veel meer mooie filmmuziek.